uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Milieuorganisaties en ecologen maken zich zorgen over de grote bosbranden in het Noordpoolgebied. In de petitie wordt de Russische autoriteiten verzocht actie te ondernemen. Die petitie is in een week al bijna 750.000 keer ondertekend. De branden woeden in Siberië, in een gebied zo groot als België. In vijf regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Maar een ecoloog in Toms dringt er met de petitie op aan de noodtoestand uit te breiden tot heel Siberië. Behalve in Siberië woeden er ook bosbranden in Groenland en Alaska. Volgens Greenpeace zijn de bosbranden niet langer een lokaal probleem, maar een nationale milieuramp. Mondelinge flitsscheidingen in India worden strafbaar. Er komt maximaal drie jaar cel op te staan. Volgens eeuwenoud gebruik kan een moslim van zijn vrouw scheiden... door drie keer het Arabische woord talak uit te spreken. Twee jaar geleden bepaalde het Indiase Hoge Rechtshof... dat talakscheidingen ongrondwettig zijn. Desondanks kwam de flitsscheiding volgens de Indiase minister van Justitie... nog honderden keren voor. Met drie jaar gevangenisstraf hoopt het parlement dat er een einde komt aan het gebruik een herder in Exlo in Drenthe wordt vervangen... omdat ze weigert dagelijks met de schapen een wandeling door het dorp te maken. De wandeling met de schapen is een traditie die veel toeristen trekt. De herder maakte in het begin de wandelingen ook, maar vorig jaar stopte ze ermee. Volgens haar is het door het drukke verkeer niet meer verantwoord... en ook zouden de schapen verwondingen aan hun poten kunnen oplopen. De herder is naar de rechter gestapt omdat ze de opzegtermijn van de stichting Schaapskudde Exlo te kort vond. Die termijn is nu verlengd tot oktober. Het weer, in de loop van de avond meer buien, mogelijk met onweer. Morgen grote kans op buien, eerst met name in het westen, later wat meer in het binnenland. En bij buien kan op één plaats veel water vallen. Morgen is er ook af en toe zon en het wordt van 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij de afsluitdijk op de A7 van Den Oever naar Zurich.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 achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test is a sample of a new race that has ample supply positivity. You mean flow? Well, like electricity.